Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Polen is een nieuwe verdachte aangehouden in de zaak rond de dood van Peter R. de Vries. Het gaat om een Poolse man van 30. De politie denkt dat hij heeft geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. Hij is aangehouden door de Poolse politie op verzoek van Nederland. Openbaar Ministerie wil dat hij naar Nederland wordt gebracht... zodat hij hier voor de rechter kan verschijnen. Het is nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren. Naast de twee hoofdverdachten die voor de rechter staan... werden er begin juli nog drie mensen opgepakt... die betrokken zouden zijn bij de zaak. Zij staan over twee weken voor de rechter. Ook komend jaar wordt er nog gas uit de Groningse grond gepompt. De elf gasputten die nog open zijn gaan op een waakvlam. Dus voor noodgevallen kunnen ze dan nog gebruikt worden. Vanaf eind volgend jaar of 2024 2024 moet de gaswinning wel echt stoppen, zegt de staatssecretaris. Wat je ziet is dat heel veel experts en mensen in de omgeving... en trouwens ook mensen uit andere landen... vragen waarom moet Groningen nou eigenlijk sluiten? En dan probeer ik steeds weer helder uit te leggen... dat dat te maken heeft met de veiligheid. Het is niet veilig om daar gas te winnen. De Duitse bondskanselier Scholz zit de komende dagen thuis. Hij is positief getest op corona en is wat verkouden. Het is te hopen dat hij niet veel mensen heeft aangestoken. Vorige week was Scholz nog in New York bij een top van de Verenigde Naties. Daar waren allemaal wereldleiders. Ook premier Rutte heeft daar gesproken. De Week tegen Pesten is vandaag begonnen. Met de slogan Grapje moet toch kunnen... wil de organisatie scholen aanmoedigen om samen af te spreken... wanneer een grap te ver gaat. Bernette kan daarover meepraten. Zij werd op de middelbare school gepest. Ik was jong, ik dacht, oh leuk, ze willen me daarbij hebben, ik kom gezellig mee. Maar uiteindelijk hebben ze dus filmpjes van mij gemaakt terwijl ze op mij spuugden terwijl ik dronken was. Ik kan het me niet meer herinneren. En vervolgens gingen die filmpjes door de hele school heen. Het is inmiddels tien jaar geleden, maar het heeft jaren impact gehad. Ze hield er psychische klachten, een eetstoornis en depressie aan over. Bernette hoopt dat docenten door deze campagne eerder ingrijpen. Het weer, ja, er is veel regen vandaag. Eh, ook wel wat zon, maar het is vooral erg nat. Morgen blijft dat ongeveer hetzelfde. Dan is het ook een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een kleine 60 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet al te veel verdraging op. Je hebt wel veel verdraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Vanaf Muiden kost je dat drie kwartier. 20 minuten sta je in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade. Op de A208 Sassenheim-Velsen bij IJmuiden 20 minuten op onthoud.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 In Polen is een man opgepakt die ervan verdacht wordt te hebben geholpen... bij de voorbereiding van de aanslag op Peter de Vries vorig jaar zomer. Het gaat om een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Het regime de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught, wordt nog strenger. Zware criminelen als Ridouan Tachi mogen nog maar één bezoeker per week ontvangen... en nog maar één keer per week 10 minuten bellen, zegt minister Weerwind van de Rechtsbescherming. Het COA mag van de rechter duizend asielzoekers opvangen op een cruiseschip in Velsen Noord. Ondernemers van het dorp probeerden met een kort geding de opvang te voorkomen maar de rechter vond hun bezwaren onvoldoende onderbouwd. Het weer morgen bewolkt en veel buien. In de middag kans op onweer en hagel. En het wordt dan maximaal 13 graden.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 No, no. I'ma go telling me what's up, bingo. I'ma want to get you I'ma girl, I wanna make you. Baby, I'ma like making you. Oh, baby, baby, oh no. You make a young go low. You make a younger boy go Let's stay together been a little At the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Woo! Pull up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. Pull up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a P.I.M.P. Now what you see on TV, no Cadillac, Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P.I.M.P. rolling the pins with I'm a Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good like a, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't bout shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now, Nick, my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whippin' stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking PIMP. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know? You see, I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. <laughs> gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd blauwe jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Het was ook slecht weer in Spanje Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw plezieren kan.